De GGD spreekt van een grote opdracht en kan nog niet zeggen over de haalbaarheid van het plan. Maar we zullen nu sneller en meer prikken moeten zetten dan we hiervoor deden, zegt een woordvoerder. De Landelijke Huisartsenvereniging roept huisartsen op om te helpen bij de boostervaccinaties. En Defensie zegt dat de eerste groep militairen morgen kan beginnen met prikken. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus worden zoals verwacht verlengd tot 14 januari. Dat zei demissionair premier Rutte in de coronapersconferentie. De verlenging houdt in dat ook tijdens de kerstdagen vier gasten de norm is. Het kabinet adviseert voor bezoekjes eerst een zelftest te doen, ook wie geen klachten heeft. Verder luidt het advies zoveel mogelijk afstand. De stoelen een beetje uit elkaar, zei Rutte. Handen wassen en ventileren. Verder blijven de sluitingstijden zoals ze nu zijn, van 5 uur s middags tot 5 uur s morgens. Rutte benadrukte dat ook kinderen het virus wel degelijk kunnen overdragen, hoewel ze er wel minder ziek van kunnen worden. En dan nog meer nieuws uit Den Haag. VVD, D66, CDA en ChristenUnie staan achter het ontwerpakkoord dat de onderhandelaars gisteren hebben bereikt. Als laatste gaf de VVD-fractie vanavond toestemming. De fracties hebben alleen nog wat kleine wijzigingen. Morgenmiddag wordt het akkoord waarschijnlijk gepresenteerd. NAC Breda heeft voor een flinke verrassing gezorgd in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. De club versloeg FC Utrecht thuis met 3-2 en daardoor ligt de nummer 6 in de Eredivisie nu uit het bekertoernooi. Ook de amateurs van Excelsior Maasluis zorgden voor een stunt. De nummer 10 van de tweede divisie schakelde FC Emmen, de nummer 3 van de eerste divisie, uit. Het werd 1-0.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 jaar voor me in de klas. Dat ik ooit aan schaduw was, dat heeft ze nooit geweten.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 me love you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 naturally. naturally. throne.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 you with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. Legs wrapped around my beard. Got the fastest car, Zoom. you, say you love me, don't you lie? my heart, Keep pistol on my side. fumes. She fill my mind up with ideas. Straight up. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Solo Ferrari delay.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 嘿。 love thing happening here, baby, or what? I'm cool. allemaal fijne dagen en een